Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Oekraïense hoofdstad Kiev is de hele nacht gevochten tussen betogers en oproerpolitie. Die probeerden de betogers van het centrale plein te verjagen. Op het plein woeden branden. Crisisberaad tussen de Oekraïense president Janukovic en leiders van de oppositie is gisteravond laat mislukt. Dat heeft oppositieleider Klitschko gezegd. Janukovic zegt in een verklaring dat er pas onderhandeld kan worden als Klitschko en de anderen afstand nemen van radicale demonstranten. Met geweld in Kiev kwamen gisteren zeker 18 mensen om het leven, onder wie 7 politieagenten. Honderden betogers en 140 agenten raakten gewond. De Nederlandse spoorwegen krijgen een boete van 2,75 miljoen euro. Volgens staatssecretaris Mansveld zijn de spoorwegen afspraken over prestaties niet genoeg nagekomen. Een voorlopige boete uit 2012 wordt daarom definitief. Ook voor 2013 krijgt NS een voorlopige boete. Ook spoorbeheerder ProRail krijgt een voorlopige boete over vorig jaar van anderhalf miljoen. De politie heeft gisteravond 23 tips binnengekregen over de dood van oud-minister Borst. Of er bruikbare tips bij zitten is nog niet duidelijk. In opsporing verzocht riep de politie getuigen op zich te melden. Volgens de politie ging Borst na het D66-congres in Amsterdam met de trein naar station Beeldhoven. Vanaf daar reed ze met haar blauwe Renault Clio naar huis. Buitenlanders kunnen in 85% van de Nederlandse koffieshops nog steeds wiet kopen, ondanks het landelijke verbod op verkoop aan buitenlanders. In veel gemeenten wordt niet gecontroleerd, omdat daar geen problemen zijn, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Tilburg. De gemeenten zeggen dat ze het verbod hebben ingevoerd omdat het moet van Den Haag. Het weer nog vandaag op de meeste plaatsen droog. Vooral in het westen geregeld zon en het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB. De ochtendspits valt erg mee. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam staat wel file voor knooppunt Koenplein 4 kilometer.